Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het televisieprogramma Opsbezocht besteedt morgen aandacht aan de aanranding en beroving van een man van 93 in Utrecht. De politie kwalificeert het als een extreem misdrijf. De Utrechter zette vorige maand s'avonds het veld buiten toen hij plots een garagebox werd ingeduwd en aangerand. Burgemeester Wolfsen van Utrecht zegt bovenop de zaak te zitten. Hij noemt het gebeurde verschrikkelijk. Morgenmiddag houden de gemeente en de politie een buurtbijeenkomst in Utrecht in de hoop op informatie van omwonenden. In Peru heeft een televisiestation gisteren beelden uitgezonden waarop te zien is dat Joran van der Sloot de moord op Stephanie Flores bekend. De beelden zijn van een politieverhoor. Wanneer de opname is gemaakt is niet duidelijk. Dat van der Sloot de moord heeft toegegeven was al bekend. Hij heeft later verklaard dat die bekentenis onder druk was afgelegd. Het is niet zeker of dat de bekentenis is die nu op video naar buiten is gekomen. De eerste dode zeerollen zijn sinds vandaag op internet te zien. Internetbedrijf Google en het Israël Museum in Jeruzalem hebben vijf van de zeven rollen online gezet. Onder meer het boek Jesaja is nu via internet te lezen. De rollen, die tussen 2200 en 1950 jaar oud zijn, werden in 1947 bij toeval gevonden in een grot in Danië, nabij de Dode Zee. De teksten werpen licht op Jodendom voor en tijdens het leven van Jezus. Het toezicht op een 87-jarige pedofiel is een half jaar eerder beëindigd dan de rechter had bevolen. De man werd vorige week in Eindhoven opgepakt voor het bezit van kinderporno. Eind 2008 werd hij daar al eens veroordeeld. De rechtbank legde hem toen een celstraf en twee jaar onder toezichtstelling op. Na anderhalf jaar beëindigde de reclassering het toezicht. OM besloot erop vanwege zijn hoge leeftijd niet bij de rechter om verlenging te vragen. Het weer. Steeds meer bewolkt en vooral in het noordwesten kans op wat regen. Morgen eerst bewolking, maar vanuit het westen steeds vaker zon bij maximaal 23 graden. Dit was het. Dit is een e-passet van de AMB. Het is een normale avondspits. Er staat wel een lange file op de A15. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot 7 kilometer. De A10 West voor de Continental 6 kilometer, ook door een ongeluk. Op de A12 Den Haag-Arnhem bij Bunnik 4 kilometer. De A13 Rotterdam-Den Haag bij de afrit Berkel en reis 2. De afrit Berkel en reis is dicht. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen knopen Del en Tiel-West 9 kilometer na een ongeluk. En vanuit Nijmegen staat er tussen Tiel en Waddenooien 4. Op de A20 de ring van Rotterdam naar Gouda bij het Kleinpolderplein 4 kilometer. A27 Utrecht-Breda tussen het Everdingen en Lexmond 4. En de A28 Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en afrit Den Dolder 5 kilometer.